Daarvoor kan iemand maximaal negen maanden celstraf krijgen. Volgens de politie is die straf te laag... omdat het neerleggen van een granaat bij bijvoorbeeld een winkel of café... levensgevaarlijk kan zijn voor omwonenden en voorbijgangers. Criminelen gebruiken handgranaten steeds vaker als chantage of dreigmiddel. Dit jaar werden er in Nederland al 43 gevonden, twee keer zoveel als vorig jaar. President Macron praat morgen met vakbonden, werkgevers en bestuurders van Franse gemeenten over de crisis in het land. Ook houdt hij een tv-toespraak waarin een paar belangrijke maatregelen worden aangekondigd. Al drie weekenden zijn Fransen in gele hesjes de straat opgegaan om te protesteren tegen het beleid van de president. Op sommige plekken waren het gewelddadige protesten. In Temboer in Groningen is iemand in een 4 meter diep zinkgat gevallen. De brandweer wist de Amerikaanse vrouw, die op bezoek was in Groningen... met een ladder uit het gat te krijgen. Ze is ter plekke behandeld door ambulancepersoneel. Het, hoe het metersdiepe gat in Temboer is ontstaan is nog onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het slechte weer. Het nummer Valerie in de uitvoering van Amy Winehouse... is de afgelopen 12,5 jaar het vaakst gedraaid op de Nederlandse radio. Dat heeft een woordvoerder van auteursrechtersorganisatie Buma Stemra bekendgemaakt op Radio 2. Op plaats 2 staat het nummer Viva la Vida van Coldplay... Eh, voor de klassieker van de Eagles, Hotel California. Buma Stemra heeft de totale afspeeltijd geregistreerd. Lange nummers hoeven dus niet zo vaak gedraaid te worden... om toch hoog te kunnen eindigen. Feyenoord heeft de uitwedstrijd in en tegen Emmen gewonnen. De Rotterdammers sloegen na rust toe. Het werd uiteindelijk 4-1, terwijl Feyenoord de Berghuis ook nog een strafschop miste. VVV Groningen werd 0-0 en eerder vanmiddag versloeg FC Utrecht thuis Heracles met 3-1. Het weer. Verspreid over het land vallen nog wat buien, maar de wind neemt af.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 Oh, she grab on me thing like, hola. Oh, and then I give she the thing like, hola. Oh, I mash up the place and you know you're whining good. She ball out. When me step down the wine, hold on.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 So this is Christmas. Christmas time, and we are young. Let's all join hands. Come on and sing along. We will change our world to stay doesn't matter if you're black, white, yellow, brown, or red. If you're rich or poor.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 be. Dan wenst jullie allemaal fijne dagen